Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In België worden de coronamaatregelen binnenkort versoepeld. Volgende week gaan de scholen weer open en eind deze maand de winkels. Vanaf 8 mei mogen onze zuidenburen waarschijnlijk ook weer op het terras zitten... en gaat de avondklok de prullenbak in, heeft de Belgische premier bekendgemaakt. We hebben gekozen en we hebben beslist voor een, eh, een voorzichtige en realistische aanpak... Eh, waar we uh, bijzonder inzetten, bijzonder sterk inzetten op vertrouwen. Volgens de premier zijn dit de laatste moeilijke weken. Al is het trouwens nog niet helemaal zeker of alle versoepelingen echt doorgaan... want de coronacijfers moeten dan wel goed zijn. Kroegbazen en restauranteigenaren moeten het nog maar zien. Ik denk ons gevoel is een beetje zoals het weer. Bewolkt, hè. er is eh, een lichtpuntje tussendoor... maar er is nog eh, helemaal geen blauwe hemel op dit moment het wordt makkelijker voor minderjarige weeskinderen om in hetzelfde huis te blijven wonen. Tot nu toe erven zij vaak wel het huis van hun ouders, maar worden ze door allemaal verplichtingen gedwongen de boel te verkopen. Demissionair staatssecretaris Veilbrief schrijft dat hij met een oplossing komt. En de man uit Eersel moet negen maanden de gevangenis in... omdat hij zijn ex ruim twee jaar stalkte en bedreigde. Soms stuurde de man haar duizend berichten op een dag. Volgens de man deed hij dat alleen om zijn ex uit te lokken... zodat zij in gesprek met hem zou gaan. En inwoners van de straat in Den Haag hebben er nieuwe buren bij. Drie ooievaars. Het gaat om een stelletje en één andere ooievaar. En die hebben een soort driehoeksverhouding. Deze bloemenverkoopster smult ervan. En ik kan ook precies zo vanuit het raam eh, uit van de bloemenkiosk een beetje bijhouden. Ze zijn druk bezig met nesten en eh, te bouwen. Er is eentje die gaat, is een soort vreemdganger. Ja, dat hoor ik dus net van haar. <laughs> Ja, is toch ook leuk? <laughs> Weet je dat niet alleen mensen dat doen, maar <laughs> vogels ook. Ja, de ooievaars zorgen soms wel voor gevaarlijke situaties. Ze lopen in de berm en vliegen laag over de grond op zoek naar takken voor hun nest. Sinds kort staat er daarom een nieuw bord langs de weg. Let op, laagvliegende ooievaars. En het weer nog veel opklaringen. Later vanavond en vannacht kan het wel behoorlijk afkoelen. Op sommige plekken gaat het ook weer licht vriezen. Morgen eerst nog wat buien, maar daarna blijft het overal droog. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer. Je hebt daar nog vijf minuten op onthoud. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, althans op de oprit naar de A10 bij Amsterdam-Geuzenveld.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 Got a chip up on your shoulder. I just knocked it off. let you know dus ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, beschaan. Dus ik ben op weg naar de horizon.